Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De zitting in het veroordeeld voor drie moorden is chaotisch verlopen. Een van de broers zei dat hij levenslang verdient. Daarna werd hij agressief en leek het volgens mensen in de zaal... alsof hij zichzelf iets wilde aandoen. De verdachte werd door agenten uit de zaal verwijderd. Op zijn tafel werd volgens een van de rechters een scherp voorwerp gevonden. De broers werden eerder veroordeeld tot 30 jaar cel... voor het wurgen van een echtpaar en het doodschieten van een wandelaar in een bos... Het OM was tegen de straf in hoger beroep gegaan. De advocaat van de broer die vanochtend agressief werd wil dat de zaak wordt aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de veroordeelde vrouwenhandelaar Saban B. in Turkije wordt vastgezet. B. is in Nederland veroordeeld tot acht jaar cel, maar tijdens verlof vluchtte hij naar Turkije. Vorig jaar bepaalde het Turkse Hoge Rechtshof dat Saban B. zijn straf in Turkije moet uitzitten. Journalisten van het Duitse weekblad Der Spiegel hebben nu ontdekt dat hij waarschijnlijk niet in Turkije vastzit, maar daar een callcenter heeft om energiecontracten aan Duitsers te verkopen. TOM heeft Turkije gevraagd of B inmiddels wel vastzit, maar heeft daar nog geen antwoord op. Op de A6 bij Almere is vannacht een automobilist opgepakt die bijna 230 km per uur reed, op een stuk waar je maar 100 mag. Bij een blaastest bleek dat de Rotterdammer te veel had gedronken hij moet in januari voorkomen voor de rechter en tot die tijd is hij zijn rijbewijs kwijt. Op alle zes militaire vliegvelden in Nederland komt een radarsysteem... waarmee vogels op 10 kilometer afstand kunnen worden opgemerkt. Met de nieuwe technologie worden de vogels sneller gedetecteerd... en kunnen veel botsingen worden voorkomen. Schiphol werkt al vijf jaar met het radarsysteem... en binnenkort worden daar drie nieuwe systemen aangelegd. Het weer nog wolkenvelden en af en toe zon.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 Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. De vertraging is ongeveer een half uur. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Leusden-Zuid en de afrit Den Dolder 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Er is maar één rijstrook open.